Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Israël dreigt een natuurramp. Een lek in een oliepijpleiding lijkt volgens het Israëlische ministerie van Milieu... een van de grootste natuurrampen te veroorzaken in de Israëlische geschiedenis. De leiding tussen Ashkelon en Eilat heeft miljoenen liters ruwe olie gelekt in het Evrona natuurreservaat, vlakbij de Jordaanse grens. Het lek ontstond afgelopen nacht bij onderhoudswerk. Volgens het ministerie heeft de lekkende olie veel schade veroorzaakt aan de flora en fauna in het natuurreservaat. Het herstel gaat maanden, zo niet jaren duren, zegt de minister. Het Sinterklaasjournaal heeft vanavond in de laatste aflevering een zwarte Sinterklaas geïntroduceerd. De echte Sinterklaas reed weg op een zwart paard. Naast hem reed opa Piet, verkleed als Sinterklaas, op een wit paard. Dit jaar werd met extra spanning uitgekeken naar het Sinterklaasjournaal vanwege de discussie over de huidskleur van Zwarte Piet. In eerdere afleveringen werden al witte pieten geïntroduceerd. Halfords maakt definitief geen doorstart. Voor ruim 100 filialen van de winkelketen voor auto- en fietsaccessoires valt daarom het doek. Volgens de curatoren is intensief onderhandeld over een doorstart, maar waren de aanbiedingen niet goed genoeg. Alleen de voorraden worden nu nog verkocht. Halfords heeft in Nederland 130 filialen, waarvan er 28 door franchise-nemers worden gerund. Die winkels vallen buiten het faillissement. De Nederlandse hockeysters zijn bij het toernooi om de Champions Trophy in Mendoza door naar de halve finales. De zesvoudig winnaar versloeg Duitsland moeizaam met 1-0. Pas in het vierde kwart liet Michelle van der Pols het eerste Nederlandse veldkool van dit toernooi noteren. Het weer, het blijft bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht vriest het licht.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 the smallest thing at all. But I was blind and didn't think I'd ever find another tap to fall. myself right from the start goede week geleden of twee weken terug. Toen waren ze hier bij ons in eh, de studio van uh, eh, CFM Zandvoort bij Alternative FM Riders Rain. En eh, dat nummer dat heet Her in the Sand. Welkom bij deze Alternative FM. En ik laat er ook geen tijd over verloren gaan. Want vanavond is het de tijd voor de compilatie van de Rob Akda Award. Zoals we hem 14 november hebben beleefd daar in het patronaat. Het woord is aan PP Fischer. de bovenste plank. En ik heb het dan ook eigenlijk letterlijk over die bovenste plank. Want op een of andere manier lijkt het wel of jullie vastgekleefd staan aan dat balkon. Wij gaan beginnen met onze twintigste editie van de Rob Acta Awards. En het doet me zo deugd om de eerste presentator van dienst ook vanavond eh, hier te mogen zien. Het lijkt wel of de duvel daarmee speelt. In de tussentijd is het dus de bedoeling, terwijl ik die tijd vol dat jullie die trap afkomen, dat jullie ook daadwerkelijk die trap afkomen. Jongen, maar ik voel me af en toe net een schoolmeester. We zijn nog maar koud begonnen in dit seizoen. En laten we daarom vooral houden op blijdschap. Blijdschap dat we al twintig keer dit feestje hebben mogen meemaken. En dat we natuurlijk weer mogen beginnen. Ja, dat begint al een beetje op gang te komen. Goed zo. Ik krijg hier zelf een beetje koude start van. Schiet een beetje op. Kom op, naar beneden. Juist, eh, kom een beetje naar voren. Want die eerste band is ook zeer zeker de moeite waard om jullie bijdrage aan te geven. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Dus blijdschap is het overwoord. Ook nadat ik eh, een week met griep in bed heb gelegen... en hier toch mag staan, een beetje zwetend. Maar dat mag de pret uiteraard helemaal niet drukken. Blijdschap dus. En daarom ook hier als eerste band. Blije jongens die samen blije deuntjes creëren. Alle vier hebben ze een gedeeld verlangen. En dat is deel uitmaken van een band. Onlangs hebben ze hun eerste studio-opnames gemaakt. En die zijn terug te horen via www.soundcloud.com slash zoutband. Heb je hem? Juist. De heren hebben verschillende muzikale achtergronden. Maar eh, ze willen eenvoudig en eenvoudigweg muziek maken. En dat gaan ze nu voor jullie doen. En daarom geven jullie een groot applaus voor de eerste band van vanavond. Laat je horen voor Zout! Check, check. kept me swimming with a creepy smile. I wanna jump out of the boat. Kept me swimming in my play green coat. I heard the bell ringing, but I don't know where it's at. And I know where I'm going, but I don't have a clue where I stand. drifting, they be drifting from place to place. And I just figured out that there ain't no way through this maze. band van eh, deze 20e editie van de Rob Akda Award is eh, geweest. En eh, die jongens hebben gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En de band heet Zout, maar dan met een D, toch? Klopt, ja. Niels. Ja. Ehm, ben je maandag? Ja, dat, nou, ik, ik, heb het even van tevoren voor dit gesprek heb ik het eh, gewoon in mijn hoofd lopen stampen. <laughs> dus ja, nee, maar ik zal het gewoon eh, heel eerlijk toegeven. Eh, ik ben niet heel, heel goed in het onthouden van namen de laatste jaren. Dus, maar goed, we gaan eerst even beginnen met jou Niels. Want de, de, de, eerste ja, waren jullie. Is dat altijd een beetje lastig om te beginnen? Ehm, nou, ik vind het zelf wel prettig eigenlijk. Omdat je stel dat we eh, als laatste zouden zijn of zo, dan eh, krijg je allemaal eh, bands voor je. En dan wordt de spanning alleen maar erger. Dus ik heb het liever gelijk in één, in, één, keer klaar. Dus, ja. ja Joost, voor de mensen die het niet weten, hoe lang zijn jullie al bezig? Uh, drie jaar. Met een grote tussenpozen waarin we geen oefenruimte hadden. Want dat is nogal een drama in Haarlem om een goede oefenruimte te vinden. Ik heb er iets over gelezen. Wat zeg je? Ik heb er iets over gelezen, over die oh. ruimtes. Is het zo? Oh. Ja, er is, er is iets eh, gesloten en uh, er wordt... Er wordt... is dicht. Dus dat, en eh, nu zijn we weer hard aan de bak. Scheelt dat weer wel als je weer gewoon ruimte hebt om lekker je nummers te repeteren? Ja, absoluut. zonder ruimte ligt alles stil. Dus ik denk dat we nu bij elkaar zijn als band met een ruimte. Anderhalf jaar? Eén jaar? Anderhalf jaar? Dus dat. En wordt er in zo'n bij zo'n repetitie ook eh, gesproken over de invulling van de nummers? De invulling? Van de nummers. Als jullie aan de nummers aan het maken zijn. Eh, eh, qua inhoud, gewoon qua tekst of zo? Ja, zoiets. Nou ja, af en toe, maar over het algemeen. Is het gewoon spelen? Komt Joost meestal wel met dermate sterke teksten dat het niet nodig is. Dus voornamelijk muzikaal. en dat het een beetje een leuk plaatje is. Ja, waar, waar, komt de naam Zout eigenlijk vandaan? Wie, wie, wie? Het heeft eh, vele oorsprongen. Ehm, je kan het zelf eens opzoeken op Google. Als je z.o.u.d. doet, dan moet je maar eens kijken wat je krijgt. Dan moeten de luisteraars maar doen. En dan kijken wat ze zelf uh, vinden. Waarmee ook meteen eh, gezegd is, dus als mensen jullie willen zoeken, dan moet je dat dus doen. En hebben jullie dan ook een... dan moet je of facebook.com slash zoutband, of de Soundcloud checken, zoutband. We hebben ook een bandcamp en we hebben ook Instagram, at zoutband. Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Dank u. Dank jullie wel, laatste nummer. And I'm just hoping for my diamond to be found And in the meantime I will go. It's a judgment blue It's not to your face It's a judgment blue But you see my face It's a judgment blue You're riding a lie It's a judgment blue Cause it's not fun to guy Together on the Denver I'm just sitting down The two think they are in for Some booty taking down the bones hanging around. And there is nothing for me to deny, cause it's you don't want to Judgment and your face, it's a judgment you seem out of place, it's a judgment Your eyes are never lie. it's a judgment Cause it's not guide. Dank. Ja, Ik heb eh, zojuist even een andere microfoon gekregen. Maar eh, korter dan eh, de gebruikelijke 20 minuten hebt u ook al begrepen. Dus ik stond ook al bijna op het verkeerde been met een noodgang naar het podium. Om u in ieder geval even te vragen een gepast groot applaus te geven voor deze fantastische band. Zo! Jawel! Ah, en er komt inderdaad alle kanten een beetje geluid. U hebt mij kunnen verstaan. Eh, via Facebook. Ja, jij niet, maar dat ligt aan die oude oortjes van je. Oh, de vinger die kan je nog wel. Dat is die oude presentator waar ik het over had. Er zullen nog wel wat meer onder ons zijn, maar dat wordt steeds grimmiger. Dat kan ik u wel toe vertrouwen. Deze band via Facebook in ieder geval eh, terug te vinden. En zo zijn er nog meer eh, sociale media en andere media. Kijk even die Soundcloud, of check die Soundcloud moet ik zeggen. En daar zijn die liedjes allemaal op terug te beluisteren. Soundcloud, Zoutcloud. Dus als Zaadcloud, Zoutcloud, Soundcloud. Check het even via Facebook, kom je er wel achter. Wij gaan uh, ombouwen. We hebben opeens heel veel tijd om op te bouwen. Dat vinden onze technici wel prettig. We zijn zo bij u terug. En nog lang niet klaar, dus tot zo. eerste ontmoeting al draaide het meteen om muziek. De een kocht een gitaar in de muziekwinkel waar de ander werkte. En een week later, eh, toen was er tijdens een jam-sessie een herkenning. En dat was niet de herkenning van de, eh, het frisse kopie van diegene die de gitaar speelde... maar van de gitaar in kwestie. En eh, goed, uiteindelijk, ja, zulke frisse kopies hebben ze inmiddels niet meer. Het gaat natuurlijk om jaren geleden. Alhoewel ze nog wel een jeugdig voorkomen hebben uiteraard. Maar die tweede ontmoeting, dat was wel het begin van een jarenlange samenwerking op muzikaal gebied. Ehm, beide heren hebben zo op heel jonge leeftijd al van hun zeer muzikale vaders muziek leren maken. En dat eh, hebben ze maar mooi meegekregen. Sinds dit jaar werken ze als duo. En voornamelijk omdat ze een gezamenlijke passie hebben voor het creëren van catchy popsongs. Jawel! Dames en heren, jongens en meisjes, zouden we nu iets moeten starten. Maar ik ga toch maar even zeggen. Geef een enorm applaus voor Auke en Lorenzo! Auke en Lorenzo dus! Ja, yeah. hebben een beetje bakken vanavond op de bakken! Dag 1 van de B. Dag 1 van de B. De smolly is leeg, ik ben er naar de studieklas. Studieklas bij les tot een uur of acht. En je vrienden die kennen dat vreemd. Zo train Maar bij de toets dan kijken ze mee voordat je het weet. Ze noemen jou losers man. Make-up bloos en je doet daarvan. De klas noemt jou al jaren nut op school, de studiebol, maar dat is mijn perfecte plaatje. Schat, hou het voor, voor mij ben jij een vriend. En ben je alleen nou, ik wil alleen jou, want jij hebt het verdiend. Doe dit maar met je meebouw, en je meebouw, hoe je kijkt heb ik nooit gezien. Al ben je anders dan de meeste, geen make-up en verlegen. Toen ben ik meteen down, ga met me mee nou, voor mij ben jij een vriend na na na. woah yeah, come again, na na na na. In de mediathek, in de Ik ben er alleen, jij loopt er doorheen. Hopla, want je bent gekwetst, zo gekwetst, zo vaak, want je bent perfect. Na na na, waarom? Wat je doet en wat je ook zegt. Ze stoppen jou niet en stoppen mij slecht. De klas doet jou al De nerd op school, de studie Here we go. Het perfecte plaatje. Schat, hou het vol. Voor mij ben jij een vriend. En ben je alleen nou, ik wil alleen jou. Want jij hebt het verdiend. Doe iemand met je meebouw en je meebouw. Hoe je kijkt heb ik nooit gezien. Oh, je anders dan de meeste Geen make-up en verlegen. Toch ben ik meteen down, ga met me mee nou. Voor mij ben jij een vriend. Na na na, wow, wow. Yeah, we come again. Na na na na, wow, wow. Here we go wanneer je kan. Wanneer je tijd hebt, dan kom ik lang. Kom ik lang. Morgens, middags, heel de dag. Je doet wat anders dan verwacht. Nee, het maakt niet uit wanneer je kan. Wanneer je tijd hebt, dan kom ik langs. Morgens, middags, heel de dag. Yeah, je doet wat anders dan. Voor mij ben jij je spier. En ben je alleen nou, ik wil alleen jou. Want jij hebt het verdiend. Toen niemand met je meewaalt, in je meewaalt je kijkt heb ik nooit gezien Al ben je anders dan de meeste Geen make-up en verlegen Ben ik meteen down, ga met me mee nou Voor mij ben jij een vriend Na na na, wow het begin van de avond, dat snappen ze toch nog niet. Dat Jawel man, goed, man. hou op. man, hou Let maar op, het is Auke en Lorenzo en je weet het. Auke en Lorenzo en je weet het. Wow, wow, wow, wow, wow. Jullie zijn nu al aan, geweldig. De tweede act van eh, deze avond eh, was van Auke en Lorenzo. Uh, begin met jou, Auke, want uh, het is Nederlandstalig wat jullie doen. Nederlandstalig, zeker weten, ja. wat, wat, wat is precies een beetje de insteek? De insteek is ja, gewoon Nederlands catchy popsongs maken, weet je wel. We houden gewoon echt van ja, van popmuziek, Amerikaans ook. En we proberen het vaak eh, ja, een beetje in Nederlands te doen, weet je wel. Dus zodat mensen het in onze taal ook begrijpen. En het is ook een beetje tienerpop, dus eh, ja. ja. Is dat ook eh, een beetje het, het, het, gedeelte waar jullie op richten Zeker, zeker. Je merkt het ook al. Ons publiek is echt, echt vaak tieners, weet je wel. Ben jij meer de zanger? Nee, allebei. Allebei, net zoveel. We schrijven alles samen. We doen eigenlijk alles samen. Het hele gewerk gaat samen. Oké, dus. nou ja, dan de andere helft, Lorenzo. Eh, jullie waren overigens met, met z'n drieën vanavond. Ja, eh, we hadden Jim, Jermaine uit Haarlem meegenomen. is ook een supergoed talent. Hij zingt ja, eigenlijk veel beter dan ons. wij schrijven natuurlijk ook liedjes erbij. Dus het is hartstikke leuk om dat te combineren. Om de kwaliteit natuurlijk wat, wat te verbeteren. het liedje is echt super tof geworden. Vette samenwerking. dus dus met, met hem een, een liedje geschreven speciaal voor deze avond? Ja, eh, nou, nou, we hadden hem al geschreven. En een week daarna hebben wij ons ingeschreven voor de Rob Akda Awards. En toen waren we door. En toen hebben we eigenlijk vrijwel eh, meteen aan Jermaine gevraagd of hij mee wil doen met dat liedje voor de Love. Dus eh, het is een hartstikke vet liedje geworden. Dus ja, ik ben er blij mee. nu is uh, Nederlandstalige zijn net tegen Auke ook. is dat zo gegroeid? Zo geboren? ja, vrijwel. Ik dacht vroeger altijd zing in de taal die je ook spreekt en die je ook denkt. Mhm. Weet je, en ik vind ook dat je dat moet doen. en als je op een gegeven moment net zo goed bent in Engels als in Nederlands, dan kan je dat ook doen. Maar we hebben wel plannen liggen om bepaalde liedjes ook in het Engels uit te brengen. Puur omdat het bereik dan groter is. En ja, we vinden onszelf niet per se de geweldigste of heel geweldig. Maar we vinden wel dat onze liedjes leuk genoeg zijn om, om aan meer dan Nederland te laten horen. Oké, dus dat, dat, dat, eh, dat, is wel... Dat eh, wel aan te komen nog wel, ja. Ehm, dan is het eh, zo van, van ja, het is, het is, het is heel, ja, het is gewoon Nederlandstalig en, en het, het, het, is, het is een beetje hiphopachtig zit dat er ook nog een ja, beetje. We hebben, we hebben natuurlijk, nou ja, natuurlijk, wij, wij hebben een aantal jaren in de hiphop gezeten. Dus daar is het eigenlijk voor ons twee mee begonnen, zo bij elkaar ook leren kennen, ook en ik. En ehm, ja, dat, dat hoor je eigenlijk nu ook wel terug in de muziekstijl die we nu hebben. Het is natuurlijk wel pop, maar ja, we, we willen altijd origineel blijven. Dus wij hebben zoiets van, eh, we doen de elementen die wij heel leuk vinden. Waar we jaren op door kunnen genieten, wat, voor wat, wat liedjes schrijven betreft. En dat combineren met iets waar we al heel goed in zijn. Dus ja, eh, we hebben natuurlijk vijf jaar dus ervaring in hiphop. Dus we dachten gewoon een leuke combinatie. Dus, eh, dat is een beetje ook eh, de, de, de stroming. Ja, een beetje de stroming. Dat hoor je een beetje in de coupletten terug. Eh, de, de refreintjes zijn vrijwel heel eh, vrolijk en vrij simpel. Soms, uh, dat is ook uitdagend voor ons. Want in hiphop heb je heel veel tijd en heel veel ruimte om veel woorden kwijt te kunnen. En met deze muziekstijl moet je eigenlijk less is more. Dus met minder woorden meer zeggen. En dat is heel erg cool. En in de coupletten hebben we toch de kans om wat meer, hoe ze het zeggen, flow erin te brengen. Weet je wel. dus ja. Ben, jij meer de, de, muzikale man van het, uh, van het nee, eh, stel? Nee, nee, nee, We zijn echt letterlijk... We zijn echt letterlijk... We doen het samen. Hij is van de producerkant. Veel beats maken. En ik, en ik speel de gitaartunes in. En zo werken we elkaar echt bij, weet je wel. Het is echt... Eh, en ook met schrijven, weet je wel. We gaan echt gewoon allemaal zinnen opnoemen. En de beste die kiezen we. En dat kan soms per zin verschillen wie je maakt. En dan komt hij ook uit bij... heel mooi bij het schrijven Kill Your Darlings. Hè? Want je moet wel eens grappen. Ja, ja, dat doen we heel veel. Dat is echt soms te veel. Soms dan gaan we zelfs nog... Als we een heel liedje af hebben, gaan we we zelfs nog een week later hem weer helemaal omgooien. Omdat we gewoon echt nog steeds dingen moeten killen, weet je wel. Ja, we, vullen elkaar wel, aan wat dat betreft. Dat is wel echt, echt heel leuk. Weet je, we weten precies ook wanneer te zeggen van... nu duurt het te lang en nu moeten we het gewoon af hebben. Dus niet verder denken. En andersom ook. Dit is nog niet goed genoeg. Nu moeten we wat verder denken. Dat is heel leuk. Eh, ja. ja eh, zegt ook eh, verder denken. Toekomst. hoe ziet hij er voor jullie op dit moment eigenlijk uit? Ja, ja. Dat, we gaan voor het beste. Hè? <laughs> Je moet maar net even die inklapper hebben, die, die, die hit. Nou ja, het gaat op zich wel lekker nu al hoor. Ik bedoel, ja, we gaan toch wel vooruit ook. Ook het publiek begint zich steeds meer uit te breiden. Dit soort dingen werken zeker mee. Ja, dat is gewoon goed, weet je wel. We zijn veel aan het repeteren met vaste geluidsman en dat zijn gewoon goede dingen. We moeten natuurlijk, ja, ook met een band bezig. Dat is een nieuwtje die eh, jij nu voor het eerst hoort. Oh, dat is wel fijn. Hebben we dat ook weer mee? Dat mocht ik wel zeggen, toch? Nou, dat is nog een primeur. Goed, jongens, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Eh, heb ik nog één vraag aan jou, Lorenzo. Waar zijn jullie te vinden? Op www.aukenlorenzo.nl of op Instagram, Auken en Lorenzo. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ik weet niet, tenzij jullie nog een liedje van ons kennen, maar dan moeten jullie wel keihard gillen welke single dat was, weet je. Welke? Nog één keer. Oké, laten we die dan nog rocken. Let's go. Kom maar op met die splitsen. Yeah. Het was al een tien op vrijdag. Ik had jou nooit gezien. En jij was onderweg. Maar waar naartoe? Je gaf me snel een haar Ik was in één klap verliefd. En jij was mijn harte diep. En ik dacht, zal ik Ik heb mezelf voorgenomen dat ik je ooit nog hart zal tonen. Maar ik klap steeds niet als ik naar je kijk. There we go. therapist for the looked you Yeah. zo shout-out naar Jan, JB Productions. Heerlijk, jongens en meisjes, dames en heren. Wij beloofden u catchy popsongs. En wat hebt u gekregen? Catchy popsongs. Graag een applaus voor Auke Lorenzo! Halleluja. Wie is Jennifer eigenlijk? Eh, mag ik de handen zien? Ben jij Jennifer? Oh, kijk, de meisje met de bloemetjes. kan ook niet missen. Ehm, via sociale media kan je natuurlijk uiteraard veel meer te weten komen over deze catchy boys met hun catchy popsongs. Heerlijk, wij stonden hier achter gewoon eh, keihard mee te zingen. U toch ook? Kunt u dat laatste refreintje nog even zingen voor ons of niet? Laat eens even horen. Goed zo, dank u wel. Met vertrouwen ga ik nu even een borreltje drinken. Doet u dat ook? Wij gaan ombouwen. We zijn zo weer terug met weer hele andere muziek. En eh, het wordt een hele mooie avond. En dat is het al. Tot zo! juist, eh, omdat onze DJ van dienst... Geef hem even een applausje. DJ Milan, dames en heren, jongens en meisjes in het eh, dagelijks leven anarchist. En dat is een eh, klein beetje te merken als hij hier plaatjes opzet. Maar goed, we zijn natuurlijk bezig met een hele fijne avond. Met veel verrassingen, heel veel diversiteit. En ook nu weer iets heel anders voor u voorgeschoteld. En voor de aankondiging van deze band moeten we een klein stukje terug in de geschiedenis. En dan hebben we het over 28 oktober 1933. Dat is ongeveer een half jaar voordat mijn moeder geboren werd. Er was eh, in de tijd een grote prison breakout vanuit de Oklahoma State Penitentiary in Mac McAllister. En dat was nog voordat er een federaal bureau van onderzoek was eigenlijk. Meerdere bendes namen de benen, kozen het hazenpad of poetsten de plaat al daar vandaan. En menig fugitive werd neergeknald of weer al ingerekend. Maar over deze vijf heren gaan de wildste geruchten. Puntje, puntje, puntje, puntje. En met dit open einde laat ik u achter. Maar wil ik u nog even tippen met Geef een enorm applaus voor Bangs on a Breaker! That's right, folks. We got something very special for y'all coming We got a couple of happy songs. We got a love song. Hell, Father Joe even wrote a ballad for us. Great. Here comes try to recognize that guy. Good afternoon, the name is Clyde Barrow. Now it's time for you to die. Everybody knew they love each other, no one else. So they never hesitated to shoot themselves straight into hell. the air. Don't put up a fight. There was a man who wouldn't listen, and he tried to sneak a peek. He saw the beauty called Miss Parker, the last person he would meet. Everybody knew they loved each other, no one else, so they never hesitated shoot themselves straight into hell. And when the money came, they knew it never was enough. At Lover's Corridor was all about your stuff. and they were the cream of the crop. They were the best in love and money, so they climb up to the top. and they never stop. I see on a Breakout. Dat was de derde act van deze 20e Rob Agda Award. Tenminste van de eerste voorronde dan. Uh, Fons en ik. Maar uh, dat uh, gaat gaandeweg dit gesprek veranderen in iets heel anders. En dat heeft alles te maken met de manier waarop deze twee heren onder andere deel uitmaken van een, geloof ik, vijf, zes koppig band. Vijf. Vijf. Ja, hij, hij eh, Fons praat een beetje Amerikaans. Hij zegt er een beetje bij. Want eh, waarom doet hij dat? Dat heeft eh, alles te maken met de Amerikaanse geschiedenis. Verwerken jullie dat ook in jullie muziek? Oh, well, kind of a little. We're playing some, yeah, well, hillbilly stuff from down south in America. So, well, you can't really put a time to it, but it's old. So that's what we're doing, yeah. Ja, het is inderdaad dus een knipoog naar de geschiedenis, zoals hij zelf zegt. You're looking a little bit like Abram Lincoln. Thank you very much, yeah. That's my full name is Abram George Kingsley, so for the record, that's my name. Don't come and search for me. I don't got no Facebook or any of that crap. <laughs> it's, it's uh, in not in in your time. Was there any Facebook at all? No, no, there weren't. No, I was born in uh, 1919. Yeah, so it's quite a long time ago, but still young, still making music. Still in the 19th century? Yeah, yeah. 19th century. And how about you? How about me? Well, my name is Sue Roosevelt, and uh, people don't know when I was born or where I was born. I was just found laying there, almost dead in the desert. And uh, yeah, so these guys just traveled along playing music, and I thought, well, hell, why not? Since I was half dead, these guys fixed me up, and I uh, became the singer, one of the singers of the band. Yeah, that's right. They dig you out from a, a little hole? Yeah, uh, my theory on what happened to me is that I was buried alive by some Indians, so only my head stuck out above uh, the ground, you know. And uh, I guess these guys just fell upon mercy when they saw me. A little bit mercy. Oh, yeah. and that's why uh, they put you in the bed. Yes, they did. Lovely folks, lovely folks. And, and because he really has an amazing voice, you know. I mean, uh, there are not a lot of people well, really singing, you know, down south in public. I mean, it's still well, very conservative yeah, part of America where we're coming from, yeah. In which part of uh, the United States of America? Oklahoma. Yeah, Oklahoma. Oklahoma. What about that state? What about that state? Well, I don't know. I was just found in the desert. Maybe you should ask Abraham over there. Yeah, well, you know, we were sentenced to prison over there, you know, for a couple of years. And then after a few years when we, well, we kind of became partners, we broke out of prison, traveled for a couple of years through the United States of America. And then, well, we thought, well, why don't we go to Europe? Because we're not wanted there, you know? So, uh, well, we went there. Can I ask a question? This will not be on the radio, right? Because uh, we're kind of like wanted, you know? This is only for your own personal uh, sake, right? No, no, my friend. It's not. Ah, fuck that shit. Ah, uh, yeah, we nah. Sorry. It's on the radio no, then. I didn't know this was on the radio. I mean, I'm, I'm just giving detailed information about where we are. I know? was like, yeah. this guy's holding a microphone. He's doing that for his yeah, own personal Here in stuff. Harlem at the Rob Agda Awards. I mean, what's going on? I mean, everybody. On? We gotta I go. I have a last question, uh, gentlemen. All right, right, one question, and one then we're leaving. Then, then we're, leaving. Yeah, we gotta get. Our I have one little question. If you looking about the United States today, what about about it? Well, uh, yeah, what about it? Well, the South is still the South. South is always the always South. the South. And don't the mess north, with Texas. Don't mess with the North. Don't. It's still the North. Only they ain't got no money anymore. Yeah. No. Stupid car industry just. What I down. like about the United States today is they got more explosive and rocket propelled fuel and all that crap. You know, and that's great. That, that's kind of like progression in, in, uh, in, the time we have seen, you know. We had dynamite, nitroglycerin, you know, that kind yeah. of stuff. And now they got, you know, these these. I mean, look missiles. at the houses that's here. Great. Look at the houses here in Harlem. They look like from the what, the, what, 300, 400 years ago? What's yeah. about, what's up with that? I mean, just Put down going? the shit and make something new. Something like this where we're now. What's this? It's all concrete. I really like that shit. Yeah, we like the modern times. We like the fancy stuff. Yeah, That's we, what we like. All right. Thank you very much, gentlemen. It was a good interview. Yeah. Uh, well, now we got to go. Yeah. Yeah. All right. Bye. All right. Uh, Bye. Father Joe. him every time I go. So pour some liquor down. coming on the bottom of my jug. Better times are coming. are coming on the bottom of my bottle. Better times are coming on the bottom of my jug. Better times are coming on the bottom of my glass. Better times are coming when my soldier is dead. But one thing I know is my life suits me best when the lights are on. I'll drink some water times are coming on the bottom of my bottle. Better times are coming on the bottom of my jug. Better times are coming on the bottom of my glass. Better times are coming when my soul. I keep. A woman warm while she's asleep. Cause I'm traveling with a bunch of stick ass Burning the midnight oil. Kicking up a row until the break of dawn is showing stick and On the run and down and out. Making all you boosters feast and make the girls who scream and shout. We got no wristwatch, no. Now don't you call me Chevy. I got more watches than your daddy. If he's missing his, it's probably one of these. As big as speed, burning the midnight oil. Kicking up a row until the break of dawn is shown as big as speed. It's time to run it down and out. Making all you boosters feast and make the girls scream. As big as speed, burning the midnight oil. applaus natuurlijk voor de Breakout! My god. Hey, eh, ze vertrouwden mij voor het optreden toe dat april, aanstaande april, komt er een album uit. Hou dat in de gaten. Hey, hebben jullie een website? Eh, kom even terug. Website waarop dat te vinden is of niet? Eh, Wat zei je? Oké, okay, punt .com achter de naam zitten, dan ben je er gewoon. En waarschijnlijk ook nog wat, wat sociale media, et cetera, et cetera, et cetera. Ik kan u zeggen dat ik eh, in geen tijd zo'n oorverdovende ovatie heb gehoord. Dat deed echt pijn aan mijn oren. Dat is alleen maar eh, positief voor de band, slecht voor mijn oren. Maar ja, oh. Wel ja, wel ja. En als jullie niet kunnen wachten tot eh, in april dat album uitkomt... worden natuurlijk weer vanavond opnames gemaakt. En ook weer door onze vrienden van Alternative FM. Jawel, ze zijn er weer. Ze zijn er altijd. Laat je voor voor Alternative FM. Kom aan. We moeten toch lekker bezig zijn. Ehm, juist, zij zijn er elke voorronde en ook bij de finale. En zij zenden een compilatie uit. En dat doen ze via ZFM Zandvoort 106.9 FM. En de compilatie van deze avond wordt op 4 december aanstaande uitgezonden. Dus de vooravond van de tweede voorronde die op 5 december plaatsvindt. Dat is tussen, 10, eh, pardon, tussen 8 en 10, dus op 106.9 FM. En ook op de kabel van Ziggo. En je kan het ook via de livestream beluisteren via www.altfm.nl. Ook interviews met de bands. Aardig programma maken ze, zeker de moeite waard om even eh, in de gaten te houden. Ja, ik heb alweer genoeg geluld, merk ik. Want uw aandachts... Uh, ja, uw spanningsboog is wat kort. Kan ik me ook voorstellen. Ga lekker een borreltje doen. We zijn zo dadelijk, na ongeveer 10 minuten terug... met alweer iets heel anders. Tot zo! de feiten. Wat ik ook probeer, de vraag blijft, ben jij de mijne? Jij bent zo ver weg, zo ver weg. Toch dicht bij me kan het niet ontwijken. Zal ik bij je blijven? Iedere vrouw weet hoe je bent, dat je elke man telkens naar die jongens kijken. Is het waar dat je die boys niet meer kan onderscheiden? Volgens mij ben ik voor jou alleen een lopend lijntje. Kan het niet ontwijken, zal ik bij je blijven? baby. En dat waren ze. De mensen van ehm, de Rob Akda van deze eerste voorronde. Tenminste die wij op de 14e november hebben weergegeven. En dat was eh, overigens ook uh, Pepe Fischer die je er tussendoor eh, hoort en de boel aan elkaar praat. En, en dit was trouwens Sam Kroon die je hebt kunnen horen. En Sam liep toevallig ook rond, want een van de mensen waarmee die werkt was inderdaad de tweede act die je vanavond hebt kunnen horen. Auke en Lorenzo daar heeft eh, Sam eh, enige contacten mee. En eh, dat is ook de reden waarom ehm, ja, wij hem ook gedraaid hebben vanavond. En er is een goede kans dat zowel dat tweetal als Sam samen met Dennis ook hier bij Alternative FM een keertje gaat voorbij komen. Eh, dat zal nog wel even wat, eh, wat gaan duren. Eh, maar goed, we hebben zo direct nog een tweede uur van deze Rob Akda Award van afgelopen 14 november. Morgen, dan is er dus de tweede voorronde. De tweede voorronde die dan wordt gehouden. ik zal kijken welke acts dat zijn. Want ik heb ze niet 1, 2, 3 paraat. Maar ik zal zo eventjes een, een kleine duik maken wat dat er gaat. Nu hebben we nog, één, nog eentje te gaan. En die gaan we dan ook draaien tot 9 uur.